Zes uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Premier Rutte zegt dat de daders van de MH17-ramp niet vrij uitgaan. Op de Eurotop in Brussel is hem dat verteld door bondskanselier Merkel en president Hollande. Ze zeggen dat de vervolging van de daders niet valt onder de amnestieafspraak uit het akkoord over Oekraïne. Bij het kabinet, in de Tweede Kamer en bij de nabestaanden van de slachtoffers was onduidelijkheid ontstaan over de precieze betekenis van de tekst over amnestie. In de omgeving van Hoge Zand is een aardbeving gemeld. Die had een kracht van 1,9 op de schaal van Richter. In Den Haag wordt op dit moment gedebatteerd over de gaswinning in Groningen... waardoor die, die aardbevingen worden veroorzaakt. Minister Kamp vindt dat hij niet kan besluiten om de gasproductie dit jaar te verminderen... tot onder de 39,4 miljard kubieke meter. De oppositie is het daar niet mee eens. Het voorarrest van de man die vorige maand het gebouw van de NOS binnendrong is met 90 dagen verlengd. Dat heeft de rechtbank in Lelystad bepaald. De man wordt verdacht van gijzeling, bedreiging en verboden wapenbezit. Ziekenhuizen zien steeds vaker onderverzekerde patiënten die ze achteraf een rekening van de behandelkosten moeten sturen. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen zegt dat het vooral gaat om mensen met een zogenoemde budgetpolis. Volgens de vereniging slaan die mensen aan op een aantrekkelijke lage premie, maar realiseren ze zich niet goed wat de gevolgen kunnen zijn. Met boze telefoontjes richten die patiënten zich massaal tot het ziekenhuis. Vanwege de onrust in Jemen gaat ook de Nederlandse ambassade in Sanaa tijdelijk dicht. De medewerkers hebben volgens minister Koenders de ambassade al verlaten. In Jemen hebben rebellen een coup gepleegd. Dat leidt tot politieke spanningen en geweld. De afgelopen dagen sloten ook de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk al hun ambassade. Het weer vanuit het zuiden breiden opklaringen zich uit. Vannacht kan in het oosten nog wel nevel of mist ontstaan, bij minima net onder nul. In het westen koelt het af tot plus 2 graden. Morgen is het dan flink zonnig, maar in het westen neemt wel de bewolking toe... en tegen de avond valt mogelijk wat regen. Dan wordt het 8 tot 10 graden.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 Het ongeluk is gebeurd op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht. Tussen Breukelen en Knoop het Oude Rijn staat nog 5 kilometer. Maar eh, de weg is weer vrij. Ook 5 kilometer op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht-Oost. A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Schiedam en Moordrecht.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 Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall.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 Oh yeah. Call me up, take me down with you when you go. I could be your regular bell, and I'll see dance for little Stephen and Joanna around the back of my hotel. Oh yeah. I was good, she was hot, stealing everything she got.